Maar nu eerst het NOS nieuws van 12... Robert Baltus met het NOS Journaal. In Leiden is verwarring over de mogelijke achtergrond van het dreigement om een bloedbad aan te richten op een school in die stad. Een voorval waarnaar het OM verwijst kan de directeur van de school zich niet herinneren. Het OM zegt dat de verdachte van 18 die in Costa Rica zit en na een vakantie niet is teruggekeerd op school bij een voorval met een leraar betrokken is geweest. De verdachte heeft op de scholengroep Leonardo da Vinci gezeten. De directeur van die school heeft tegenover het ANP tegengesproken dat er iets is gebeurd. Ambtenaren van de Belastingdienst beschuldigen staatssecretaris Wekers van Financiën ervan dat hij jokt. Dat meldt RTL. De ambtenaren zeggen dat Wekers al lang was gewaarschuwd voor de zogenoemde Bulgaarse toeslagenfraude. Zondag bleek dat Oost-Europese bendes op grote schaal in Nederland frauderen met toeslagen en uitkeringen. De politie pakt minder illegale op dan is afgesproken met het kabinet. Onder het vorige kabinet werd afgesproken dat er in 2012 4800 opgepakt moesten worden. Agenten arresteerden er vorig jaar in totaal ruim 3500. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een rapportage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De politievakbond ACP is niet verrast. Volgens voorzitter Van der Kamp heeft de politie te veel andere werkzaamheden. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is vanavond in een ziekenhuis in Kaapstad opgenomen wegens hardnekkige infectie. Dat melden Zuid-Afrikaanse media. De 81-jarige Tutu kreeg bijna 30 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn strijd tegen het apartheidsbewind in zijn land. Gebruikers van DigiD ondervinden opnieuw problemen. Sinds vanmiddag was het al een tijd lang onmogelijk om in te loggen op websites van de overheidsdiensten na een DDoS-aanval die gisteravond begon. Nu wordt het systeem volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw aangevallen. Borussia Dortmund heeft in de eerste halve finale in de Champions League tegen Real Madrid met 4-1 gewonnen. Daardoor is de kans op een Duitse finale erg groot. Gisteren won Bayern München in de andere halve finale met 4-0 van Barcelona.